Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zeker 85 Nederlanders die zijn getroffen door de overstroming in Slovenië worden teruggehaald. Volgens alarmcentrale SOS International zijn er gisteravond bussen vertrokken naar het noorden van Slovenië. Daar komen ze deze ochtend aan. En de komende avond vertrekken de bussen met 85 Nederlanders weer terug naar eigen land. Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit Los Angeles zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht te zijn door Cosby. De twee zouden elkaar hebben ontmoet in de studio van The Cosby Show. De acteur had volgens Picard gezegd haar te helpen met haar carrière. Bill Cosby is al door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. In Lissabon heeft paus Franciscus anderhalf miljoen mensen op de been gekregen... tijdens de Wereldjongere Dagen. Het meerdaagse katholieke evenement is dit jaar in Portugal... Bezoekers hebben wel te maken met extreme hitte. Het is 38 graden. En met anderhalf miljoen bezoekers is het lastig om schaduw te vinden. De paus bezocht ook 13 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Komende ochtend worden de Wereldjongerendagen afgesloten met een slotdienst. Een Italiaans maffialid is na 11 jaar opgepakt... dankzij zijn liefde voor de Italiaanse voetbalclub Napoli. De man stond al jaren op de lijst van de 100 gevaarlijkste Italiaanse criminelen. De Italiaanse politie ontdekte hem op een foto van Napoli-fans... die de recente overwinning vierden in een restaurant op het Griekse eiland Corfu. Door samen te werken met de Griekse politie kon het maffialid worden gearresteerd. Italië wil nu dat hij wordt uitgeleverd... zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar kan uitzitten. Het weer aan de kust is af en toe regen. Verder blijft het droog. Het is zo'n 14 graden. De komende dag is het opnieuw bewolkt met enkele buien. Ook waait het flink. Aan de kust kunnen harde windstoten voorkomen.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 Biology, that's B-I-V-E-R-O-G Your body is calm next to me You got that sensuality And know I love what you do when you do what you do You got me calm love is like a. I know I love what you do when you do what you do.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 Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I'll be, be honest. honest. in my brand new whip and gold. With a full eclipse and a moonlit lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose.